Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Justitie denkt dat de geroofde Roemeense kunstschatten uit het Trins Museum nog bestaan en niet zijn omgesmolten. Dat werd duidelijk tijdens de proforma-zitting vanochtend. Je hoort verslaggever Jeroen Gortworst. En dat denken ze omdat een van de hoofdverdachten die hier vanmorgen zat... Eh, daarvan zeggen ze, die is echt het brein geweest achter deze roof. Die heeft het bedacht, die heeft het gepland en uiteindelijk ook uitgevoerd... met als doel om die kunstschatten te verkopen. En ja, dan zijn ze natuurlijk heel veel meer waard dan wanneer ze omgesmolten zouden zijn. En dus wil het Openbaar Ministerie vooral dat de verdachten gaan praten. Er staan vandaag twee verdachten voor de rechter. Justitie heeft in totaal zeven mannen in beeld die iets met de kunstroof te maken zouden hebben. Asielminister Faber is het er niet mee eens dat de jonge asielzoekers in het Friese Sint-Anna-parochie toch een uitstapje krijgen. Ze zei vanochtend tegen journalisten dat het om een groep alleenstaande asielzoekers gaat. Die hebben waarschijnlijk dus al zo'n risicoprofiel dat met deze jonge mensen preventief naar de Efteling gaat sturen... omdat ze anders de plaatselijke, de lokale kermis afbreken. Dat is natuurlijk al een heel verkeerd standpunt. En ik bedoel, als je dergelijk gedrag al vertoont... dan ben je hier wat mij betreft in Nederland niet welkom. En er is dus nu een ander uitje gepland. Wat vindt u daarvan? Nou, er zijn de laatste woorden nog niet over gesproken. Het idee was dat asielzoekers naar de Efteling zouden gaan... maar daar stak Faber een stokje voor. En daarna werd het dus helemaal gecanceld. Nu is er dus iets anders voor ze gepland... maar ook dat wil Faber dus niet. Ja, dan wil ik het als laatst nog even hebben over het conclaaf. Dan niet over de paus, maar over de meeuwen die naast de schoorsteen zaten. Want veel mensen die vragen zich af hoe het met de jonge meeuw gaat... die zich kapot schrok toen er ineens witte rook uit de Sixtijnse kapel kwam. In de buurt van die schoorsteen zat een nest, zegt deze meeuwenkenner bij de VRT. Dat kleintje was nog geen week oud En die kunnen dus nog niet vliegen. Ze kunnen niet van dat dak af. Dus ze kunnen ook niet op dat dak zijn gevlogen. Ehm, en zo kleine kuikens die blijven dicht in de buurt van het nest. Dus ik vermoed dat dat nest op nog, nog geen, ja, op een paar meter van die schoorsteen ligt. Eh, het nest was er eerst, want die schoorsteen is pas een paar dagen geleden gebouwd. Ja. het kan dus zijn dat hij weer terug het nest in is gegaan. Ook bij het vorige conclaaf zat er een meel op het dak van de Sixtijnse kapel. Het weer en nog vanmiddag komen er steeds meer stapelbewolking aan en wordt het 18 tot 21 graden. Morgen begint in het noordoosten wat bewolkt. In de rest van het land dan meer zon bij 19 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn richting Heerenveen staat bij Brezandijk de afsluitdijk 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Een 10 minuten vertraging op de A10 Watergraafsmeer Koenplein bij Knopen Nieuwe meer.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 Asielminister Faber maakt zich opnieuw kwaad over het alternatieve uitje... van jonge asielzoekers uit Sint-Anna-parochie. Faber zegt erover in gesprek te gaan met het COA. Eerder stak ze al een stokje voor het jaarlijkse uitje... dat naar de Efteling zou gaan. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn vanmorgen vroeg vier mensen gedood, meldt het Palestijnse persbureau Wafa. Aanvallen leken minder hevig dan de afgelopen dagen. Bij Israëlische bombardementen woensdagnacht vielen meer dan 100 doden en ook honderden gewonden. En zes zeldzame Russische boeken zijn gestolen uit de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.